uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige mensen in Libanon halen hun kinderen van school... uit angst voor nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Ze zeggen dat ze telefoontjes hebben gekregen waarin gedreigd wordt met aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze sinds vanochtend... meer dan 300 aanvallen hebben uitgevoerd op doelen van Hezbollah. Israël waarschuwt dat ze ook huizen bombarderen... waar wapens van die terreurgroep liggen opgeslagen. En dat zorgt voor chaos in Libanon, zegt correspondent Daisy Moore. Veel eh, paniek, angst, onzekerheid. Ik was net zelf even in de supermarkt. Er wordt eh, flink gehamsterd. Mensen die ja, proberen in te slaan... op veiliger plekken terecht te komen. Maar ja, daar word je niet opgevangen hier in Libanon. Daar is niks voor geregeld. Het is een land in crisis. Dus mensen moeten het zelf allemaal maar proberen uit te zoeken. Intussen zouden er minstens 274 150 doden zijn gevallen door de aanvallen in Libanon. Hezbollah heeft als tegenreactie tientallen raketten afgevuurd op Israël. De Eritrese hoofdverdachte van de rellen in Den Haag begin dit jaar moet vier jaar de cel in. Een zalencentrum waar een bijeenkomst was met voorstanders van het regime in Eritrea... werd aangevallen door tegenstanders. Daarna raakte ze in gevecht met de politie, hulpverleners en journalisten. De hoofdverdachte, Johannes A., had volgens de rechter een leidende rol. Het aantal ernstige ongelukken met fatbikes is flink toegenomen. In de eerste helft van dit jaar moesten er minstens 140 mensen met spoed naar het ziekenhuis. Dat is twee keer zoveel als heel vorig jaar. Vooral jongeren raken gewond en daar maakt Tessa zich vooral zorgen over. Ze is medisch hoofd op de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC... en ze vertelt wat voor verwondingen ze allemaal bij kinderen voorbij ziet komen. Hoofd, een schedel, hersenletsel ernstig eh, letsel aan het gezicht. Dus echt grote wonden waar je altijd littekens van laten zien. Gebroken tanden, afgebroken tanden, gebroken kaken. Het vermoeden is trouwens dat het aantal ernstige fatbike-ongelukken nog hoger ligt dan we officieel weten. De cijfers zijn namelijk niet compleet. Dan het weer. De rest van de dag vooral droog met heel tussendoor kans op een klein buitje. Het is een graad of 20. Morgen begin droog met veel zon. Later wat grijzer met kans op regen. Bij een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan 10 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dat valt reuze mee. De problemen op eh, de A10, de A10 eh, Zuid richting de A10 West voor knooppunt de Nieuwe Meer.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 Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en hulpverleners. Meer dan duizend mensen raakten gewond. Sinds vanochtend staken tientallen medewerkers van een baksteenfabriek in Pannerden in Gelderland. De staking duurt 24 uur en is de eerste van een reeks acties... waarmee werknemers meer loon en een regeling voor oudere werknemers willen afdwingen. Voetbalclub NAC en burgemeester De Pla van Breda hebben hun excuses aangeboden voor de vernielingen en rellen gisteren in de Kuip. NAC-supporters vernielden onder meer een snackkraam en vielen de verkopers aan. Eén persoon raakte daarbij gewond. Tien ruilschoppers zijn opgepakt.